De korting is alleen voor mensen die nog niet eerder hebben gestudeerd. Nieuwe studenten betalen komend schooljaar zo'n 1000 euro in plaats van ruim 2000 euro. De reddingsoperatie voor het Thaise voetbalteam dreigde op het laatste moment nog fout te gaan. De waterpompen begaven het kort nadat de kinderen en hun coach waren geëvacueerd. Reddingswerkers die nog in de god waren dreigden daardoor ingesloten te raken. Met de geredde voetballers gaat het goed. Zes van hen hebben wel een lichte longinfectie. Nederland heeft volgend jaar 25 gemeenten minder. Dat komt doordat gemeenten samengaan. In het noorden van het land gaan bijvoorbeeld de dorpen Haren en Ten Boer samen met de stad Groningen. In Zuid-Holland gaan onder meer Noordwijk en Noordwijkerhout samen verder onder de naam gemeente Noordwijk. Er zijn ook nieuwe namen bedacht. Zo bestaat er vanaf volgend jaar bijvoorbeeld een gemeente West-Betuwe. Veroordeelde psychiatrische patiënten die na het verlaten van een forensische kliniek contact houden met hun behandelaar, gaan daarna veel minder snel opnieuw in de fout. Uit promotieonderzoek aan de forensische psychiatrische kliniek in Forsa blijkt dat het aantal mensen dat terugvalt in de criminaliteit door het blijvende contact daalt van 49 tot 16 procent. Tijdens de door Frankrijk gewonnen halve finale op het WK zijn in Nice gisteravond 27 voetbalsupporters gewond geraakt. Op een plein keken mensen naar de wedstrijd op een groot scherm. Kort voor het laatste fluitsignaal werden er rotjes afgestoken. Door de knallen ontstond paniek en de voetbalfans probeerden weg te komen. Door valpartijen en glasscherven raakten mensen licht gewond.